met het NOS-journaal. Oud-partijleider van de VVD, Ed Nijpels, tijd te ver opschuift naar de PVV. Zo vindt hij het voorstel om dubbele nationaliteiten te ontmoedigen een goedmakertje voor de partij van Geert Wilders. En ook de plannen voor het immigratiebeleid zijn Nijpels een doorn in het oog. Volgens Nijpels is er onvrede binnen de partij, maar houdt iedereen zijn mond om premier Rutte te ontzien. Hij vindt dat de VVD zich meer moet verwieren. Minister Kamp is het niet eens met de kritiek van zijn partijgenoot. Volgens hem is er helemaal geen ontevredenheid binnen de VVD. De politie in Oudenbos is nog steeds op zoek naar een onbekende automobilist die gisteren een meisje ontvoerde. Het vijfjarige meisje werd vlak bij haar basisschool door de man in een auto getrokken en een uur later weer vrijgelaten. Hij probeerde ook andere meisjes te ontvoeren. Vannacht is in Oudenbos een groot buurtonderzoek gehouden. Het is nog niet duidelijk wat dat in de zaak heeft opgeleverd. Bij Netcar in Boeren wordt 24 uur gestaakt. Mitsubishi maakte maandag bekend dat de fabriek eind dit jaar dicht gaat. De directie gaf het personeel tot en met gisteren vrij om de sluiting van de fabriek te verwerken. Personeel zou vandaag weer aan het werk gaan, maar de vakbonden en duizend werknemers besloten om het werk vandaag niet te hervatten. Ze eisen dat er wordt gezocht naar een andere autoproducent om de fabriek in Born open te houden. Daarnaast eisen ze een goed sociaal plan, mocht sluiting onontkoombaar zijn in Zurich in Zwitserland is een automobilist bij een café ingereden op een groep mensen. Daarbij is een dode gevallen en raakten vijf mensen gewond. Slachtoffers stonden op de stoep voor de kroeg toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. Volgens ooggetuigen was hij wel bewust richting de pui van het café gereden om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. De bestuurder zou ruzie hebben met de café-eigenaar. Het weer zonnig, temperatuur min 3 graden, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Komende nacht gaat het in grote delen van het land streng vriezen. Morgen overdag is het vrij zonnig en koud winterweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 richting Amersfoort bij Bunschoten 4. Naar Amsterdam op de A8 verknopend Koenplein 3. Vanuit Alkmaar op de A9 tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp over 11 kilometer.